Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Israël en Hamas een bron bij Hamas een akkoord bereikt over een staakt het vuren... om een einde te maken aan het opgeleide geweld. Israël wil niet reageren op het bericht over een bestand. Bij Israëlische bombardementen op de Gazastrook... zijn dit weekend twee Palestijnse tieners om het leven gekomen... melden Palestijnse bronnen. Drie Israëliërs raakten gewond toen er vanuit de Gazastrook... meer dan 100 raketten werden afgeschoten. In Horst in Limburg is een dode gevallen bij een auto-ongeluk. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Volgens de politie reed de auto afgelopen nacht tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Italië zegt dat het een oplossing heeft gevonden... voor een deel van de 450 migranten van een houten vissersboot. Frankrijk en Malta zouden elk bereid zijn 50 van hen op te vangen. Italië weigert zelf de opvarenden van de boot op te vangen... die door mensensmokkelaars in Libië de zee werd opgestuurd. Premier Conte zoekt nog meer landen die hen willen opnemen. Intercities doen ook vandaag de hele dag het station van Hilversum niet aan. Gisteren was er een brand in een transformatorhuisje van ProRail... waardoor er te weinig spanning staat op de bovenleiding... om Intercities te laten stoppen en vertrekken. Ze maken vandaag een extra stop op station naar de bussen. De sprinters stoppen wel in Hilversum. President Trump is van plan weer mee te doen aan de Amerikaanse verkiezingen in 2020. Het lijkt erop dat iedereen dat wil, zegt hij in een nog uit te zenden interview met de Britse zender ITV. Trump vertelt in het interview ook over zijn ontmoeting met de Britse koningin Elizabeth afgelopen vrijdag. Volgens hem noemde de koningin de brexit een erg complex probleem. Het weer opnieuw een zomerse dag. De ochtend begint nog redelijk fris, maar door de zon warmt het snel op naar 24 tot 29 graden. Morgen kan het lokaal tropisch warm worden.